ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Flinke schade door een plofkraak in Purmerend. Inwoners zaten daar vannacht rechtop in bed door een harde knal. Er is een hoop schade, ook bij winkels die vlakbij de automaat liggen. In de slagerij van Hassan ligt van alles op de grond. Ik dacht, hè? Wat is dit? Dus ik, uh, als een gek hier naartoe. Ik heb inderdaad een uh, aangetroffen. Het lijkt erop dat de kraak in Purmerend is mislukt. De kluis zit nog in het pand, er is nog niemand opgepakt. Voetbalclubs zijn klaar met de halflege stadions en gaan actie voeren. Alle spelers in de eredivisie en de keukenkampioendivisie komen dit weekend het veld op met een letter op hun shirt. En samen vormen die er woorden stadions vol. Trainers en scheidsrechters dragen een button met die tekst. De stadions mogen vanwege corona nu voor maximaal een derde worden gevuld. Scholen in Vlaanderen willen geld van de overheid voor de hoge energierekening. Ze betalen zich blauw om twee redenen. Want er zijn niet alleen de stijgende energieprijzen. De scholen verbruiken ook een pak meer energie... omdat ze deuren en ramen moeten openzetten... voor een goede verluchting tegen het coronavirus. En om het niet te koud te krijgen wordt er dus gewoon doorgestookt. Het kost al met al tientallen miljoenen euro's. Als de scholen geen steun krijgen... hebben ze binnenkort geen geld meer voor nieuwe atlassen, stoelen of beamers, zeggen ze. Microsoft wil een Netflix maken voor games. Je betaalt dan dus niet meer een paar tientjes voor één spel... maar je stapt over op een abonnement waarmee je voor een vast bedrag eindeloos kan gamen. Dat is niet alleen fijn voor gamers, maar ook voor de makers. Zeker voor die van kleinere, onbekendere spellen. Eh, net als Netflix, op een gegeven moment heb je Netflix uit. Dus dan ga je kijken naar de nieuwe dingen die bij komen. Dus ze cureren dat. Hè? Dus ze kijken wat is leuk, wat is niet leuk. En als je daartussen zit, eh, dan weet je dat je eh, veel aandacht krijgt. Eh, en je wordt vooraf betaald, wat ook fijn is. Je kan nu ook al met een abonnement gamen, maar Microsoft wil dat veel groter maken. Het bedrijf kost, kocht twee weken geleden nog het gamebedrijf Activision Blizzard om dit te gaan uitwerken. Het weer, vanmiddag trekken er buien over het land. Er kan ook wat natte sneeuw bij zitten. De rest van het weekend ook bewolkt en regenachtig en het wordt 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Why you calling? when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want to. famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you see me on the news and you'll come running to the corner.